over de uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs. De grote pijnpunten zijn de handel in uitstootrechten... en de snelheid waarmee de uitstoot naar beneden moet... Veel landen willen dat de deelnemers aan de top de klimaatplannen aanscherpen... maar andere landen willen daar niet in meegaan. Vandaag is de laatste dag van de klimaattop in Madrid. De organisatie zei gisteren dat de onderhandelingen doorgaan... tot er een resultaat op tafel ligt. De marechaussee heeft 26 activisten gearresteerd... die meededen aan een klimaatprotest in de hal van Schiphol. Ze hebben een gebiedsverbod gekregen... en mogen er zeker 24 uur niet komen... Honderden demonstranten van Greenpeace en Extinction Rebellion... begonnen rond 11 uur vanochtend met de actie. Ze willen dat vliegverkeer harder wordt aangepakt... in de strijd tegen klimaatverandering. De betogers zijn door de marechaussee verwijderd. Buiten het gebouw wordt nog wel geprotesteerd. Het aantal schademeldingen in het Groningse aardbevingsgebied is de laatste maanden gestegen. Dat is opvallend omdat er de afgelopen tijd juist minder gas wordt gewonnen en er zijn ook minder aardbevingen. Mogelijk zijn er meer meldingen doordat gedupeerden tegenwoordig makkelijker hun schade vergoed krijgen. Het aantal meldingen ligt dit jaar tot nu toe op bijna 20.000. Een uitspraak van de voorman van Farmers Defence Force... heeft tot verontwaardiging geleid bij de directeur van Nationaal Monument Kamp Vught. De boerenleider vergeleek gisteren de manier waarop boeren worden behandeld... met de situatie van de Joden in de Tweede Wereldoorlog... De directeur van Nationaal Monument Kamp Vught spreekt van een onvoorstelbaar domme uitspraak die de boerenzaak geen goed doet. Het weer, er zijn opklaringen en op veel plaatsen blijft het een paar uur droog. De temperatuur daalt naar, een, naar 2 tot 5 graden. Vannacht trekken een paar forse buien over het land met kans op hagel en onweer. Morgen overdag trekken de meeste buien weg en dan wordt het een graad of 8.